4 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Een oude paar uit Molenschot in Brabant moet vier jaar de cel in... omdat ze hun kinderen zo weinig te eten gaven dat die bijna overleden. De rechtbank in Breda acht het Japanse stel onder meer schuldig aan mishandeling... en poging tot doodslag op vijf van hun zeven kinderen. De kinderen kregen bij wijze van straf soms vijf dagen lang geen eten... en werden wekenlang opgesloten en geslagen en geschopt. Het gezin werd in juni vorig jaar opgepakt nadat het op de vlucht was geslagen toeslagen voor hulpverleners. De ouders schuiven elkaar de schuld in de schoenen, maar volgens de rechter zijn ze allebei even schuldig. De kinderen wonen nu weer in Japan bij hun grootouders. Vanaf volgende week worden er weer zondagsdiensten gedraaid in ziekenhuizen voor een betere CAO. Werk voor niet spoedeisende zaken wordt dan een dag lang neergelegd. De bonden eisen een loonsverhoging van 5 Ook willen ze goede afspraken over arbeids- en rusttijden. In juni mislukte de CAO-onderhandelingen, waarna er al zondagsdiensten werden gedraaid in Alkmaar, Assen en Eindhoven. De komende weken gebeurt dat ook in 17 andere ziekenhuizen. De eerste actie is woensdag in het Ommelander ziekenhuis in Groningen. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker twee mensen omgekomen door hevig noodweer. Een echtpaar werd dood in een auto gevonden nadat hij was meegesleurd door het water. Dat gebeurde bij de plaats Caudete, zo'n 100 kilometer ten zuiden van Valencia. In het gebied rond deze stad en steden als Murcia en Alicante... wordt ook de komende uren nog veel regen verwacht. Veel scholen in de regio blijven vandaag en morgen dicht. Zo'n 300.000 leerlingen moeten thuis blijven. Kim Kleisters keert volgend jaar terug op de tennisbaan. Ze maakte haar rentree via een Instagram-filmpje bekend. En daarin zegt ze dat ze niet meer fulltime moeder wil zijn... en haar tenniscarrière weer, weer wil oppakken. De Belgische is inmiddels 36. Ze won van 1997 tot 2013 vier keer een Grand Slam toernooi. Daarna schreef Kluisters de US Open drie keer op haar naam... en won ze in 2011 de Australian Open. Het weer is droog en op de meeste plaatsen is er zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen eerst een enkele bui, later is het droog en dan... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog steeds files bij Amsterdam, maar de A10, de ring west van de stad richting Utrecht, is niet meer helemaal dicht. De rechterrijstrook is nog wel afgesloten na een ongeluk bij knooppunt Nieuwe Meer. En je hebt daar nu nog een kwartier vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je 5 minuten onthoud bij knooppunt Burgerveen. En 10 minuten tijdverlies op de N200 Amsterdam richting Halfweg.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 Dat is niet altijd hoe het gaat, gaat, gaat. Maar ik weet waar ik sta, sta, sta. taking our week. and your heart is strong, it's cold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness. harm's way You've been Kanye's wife, you made a great escape So now you are safe cause you never caved and you never would You hope the world will take care of business When Kanye even made him famous But how the world is taking care of business When Kanye is around and free has take us Take our arms and teach us To do right bagamba wo oh oh oh oh bagamba oh oh oh oh bagamba oh oh oh oh bagamba oh oh, oh.